Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Hamas heeft vanuit de Gazastrook nieuwe raketaanvallen richting Israël uitgevoerd. Er zouden 150 raketten op Tel Aviv zijn afgevuurd. Het totale dodental door de aanvallen van Hamas is opgelopen naar zeker 200, melden diverse Israëlische media. Ook zijn er volgens het ministerie van Volksgezondheid zeker 1100 gewonden. Het dodental door de Israëlische vergeldingsaanvallen in de Gazastrook loopt ook op. Er zouden ruim 230 doden zijn in Gaza. De Amerikaanse president Biden heeft zojuist in een toespraak gezegd achter Israël te blijven staan. Max Verstappen is wereldkampioen geworden in de Formule 1. Hij was al zeker van het kampioenschap toen er nog zeven rondes gereden moesten worden... in de sprintrace van de Grand Prix van Qatar. Zijn teamgenoot en directe concurrent voor het kampioenschap, Sergio Perez... crashte met Esteban Ocon en kon de race niet hervatten. Het is de derde keer dat Verstappen wereldkampioen is. 50PLUS heeft alsnog een lijsttrekker gekozen. Gerard van Hoofd is met een nipte meerderheid gekozen. Hij kreeg 51% van de stemmen. Zijn tegenkandidaat Ellen Verkoelen 48%. Het ledencongres ging vandaag digitaal verder. Vorige week werd het vroegtijdig afgebroken door interne ruzies. De vergadering moest, moest dit weekend alsnog doorgaan... omdat maandag de deadline is voor alle partijen... voor het aanleveren van een definitieve kieslijst. En de klok die in 2012 van een begraafplaats in boven Pekela werd gestolen... is na 11 jaar weer terecht. De klok werd toen vlak voor de 4 mei-herdenking meegenomen. Een man uit Drenthe vond de klok van 50 kilo langs de waterkant... en bracht hem terug, zegt de conservator van het Klokkengieterijmuseum tegen RTV Noord. Wie verantwoordelijk was voor de diefstal blijft nog een raadsel. En het weer. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Vooral in het noorden kan nog wat regen vallen.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 Onderweg zometeen Balair. Ook hoorde je zojuist, voor ik het helemaal vergeet, Krasibica als opening. Dus samen met House of Prayers met One Night in the Disco. En dit zijn Mirko en Meeks met Remind Me. the finest thing you've always been. I adore you. Ooh, I you. you through life just like that had my way, every day would be When pray or answer, you walk through life just like a dancer. If I had my way, every day would be your parade. lost on love. I'm so proud. that you walk through. Life like a dancer, and if I had my way, every day would be you. never lose your I'm so proud, proud of all that you are. met Adore You. En daarvoor horen we Balair met Sunset Ballad, de Modena remix. Ik weet niet of je het gehoord hebt, maar uh, eh, Judge Knight die zal niet getuigen tegen de man die afgelopen week is opgepakt voor betrokkenheid bij de moord op uh, eh, toen de tijd de rapper uh, Tupac Shakur. Volgens de platenbaas is Dwayne Keith D. Davis niet de moordenaar. Knight nou, zat 27 eh, jaar geleden in de auto met Shakur... en toen uh, vanuit een andere auto het, eh, het vuur werd geopend. daarbij kwam de 25-jarige rapper om het leven. De oprichter van Dead Row Records, waar Shakur destijds onder contract stond... zegt in een gesprek met TMZ dat hij niet wil getuigen tegen Davis. Ook wil hij niemand verraden. Knight nou, zit zelf een straf uit van 28 jaar... wegens het opzettelijk aanrijden van twee mannen. Een van de slachtoffers kwam daarbij om het leven. Knight en Davis zijn de enige nog levende betrokkenen... bij de schietpartij in 1960. 96. En eh, vrijdag werd uh, Davis aangehouden. Dat was vorige week vrijdag. Hij zou samen met drie mannen in de witte Cadillac eh, hebben gezeten... Vanuit, waar vanuit Shakur is neergeschoten. En een week later is hij overleden in het ziekenhuis. En als je nou denkt van... ja, ik hoor er veel over, maar ik heb het eigenlijk nooit helemaal begrepen... wat er nou gebeurd is. Op Netflix heb je niet van mij, <laughs> maar daar staat een docu. en daar kan je ja, pak een beetje een uur lang kijken... naar het hele verhaal, hoe het allemaal ontstaan is. En het einde van de film eh, zie je het ook eh, gebeuren. Het is natuurlijk nagespeeld, maar hoe het eh, gebeurd is toen de tijd dat Tupac Shakur is doodgeschoten. Neergeschoten en een week later is overleden. CFM antwoord? dat is alweer heel lang geleden. En nog steeds is de dader niet gepakt. Dus 27 jaar zijn ze al bezig. Ander nieuws, sneller. Leuk nieuws gaat volgend jaar op tournee door Nederland en België. Dat heeft de rapper afgelopen dinsdag op zijn 28e verjaardag laten weten. Snelle zal eh, zowel oude als nieuwe nummers spelen tijdens de concerten. Vertelt hij in een video op eh, social media. Ook zegt de rapper dat de nieuwe muziek eh, sneller uitkomt <laughs> dan je denkt. Ja, hoe passelijk kan het zijn, sneller. Het toernooi begint op 1 maart in Arnhem en eindigt op 4 mei in Antwerpen. En de kaartverkoop is gisterochtend gestart. En snel is natuurlijk bekend van hits als Blijven Slapen, Smoor Verliefd en Reunie. En volgend jaar dus, hè, je kan kaartjes kopen voor zijn toeren door Nederland en België. En tot zover ook een beetje shownieuws. Door naar de muziek, want zie zit je aan je radio gekluisterd. Zaterdagavond stapavond. Hier is Avramento met Human Wave. DJ Fudge, de extended remix. Je hoort alleen hier op CFM Zandvoort in The Nightwalk. on the Nightwalk main stage. DJ Mario Zanfort. one in advanced dance music. Live at the Nightwalk main stage. Vista hoorde je. Tezamen met Steven Doy met Dance For Me. daarvoor Recep Junior met zijn laatst verschenen hit Funky Music. En zo werd het even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feestjes zijn er allemaal gaande op deze zaterdag 7 oktober alweer. Dierendag is voorbij. En eh, ja, nog eventjes pak een beetje twee weken. En dan beginnen er voor de meesten weer de vakanties. En vanavond ben je welkom in eh, Escape in Amsterdam. Daar is het wekelijkse feestje Brainwash. Dat begint om 11 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website eh, escape.nl. Met natuurlijk de line-up onze eigen Zandvoortse Raimundo. Die heeft de line-up in handen. En vanavond heeft hij mee meegenomen. Frederik Abbas, eh, MC Marbo. En natuurlijk Sexy Mr. Eh, S on Sex is ook weer aanwezig. Vanavond dus in de Escape het Weekse feestje Brainwash. En als we doorlopen komen we bij Club Air uit. En daar is vanavond het Throwback, ook een wekelijks feestje. Begint om 11 uur, duurt eh, voor de verandering vandaag weer eens tot 5 uur in de ochtend. Tegenwoordig uh, is iedere keer om half 5 afgelopen, maar vandaag weer tot 5 uur. In Club Air, Throwback, het is eh, hip-hop en R&B. En voor meer informatie check de website afgekort thrwbck.nl of gewoon even kijken op air.nl. Dat is AIR.nl. En dan vind je alle informatie. En nog een wekelijks feestje is Encore Core Invites Bad Habits. Het begint rond de klok van eh, middernacht. Dat gebeurt allemaal in de Melkweg in Amsterdam. En het duurt tot vijf uur in de ochtend, dus de eh, Lijnmaatsgrachten. En dat is hip-hop en RB. En wel te verstaan home of hip-hop en RB. En voor meer informatie check de website aan elkaar geschreven encoreamsterdam.nl of melkweg.nl. En de line-up is Prime, Butcher Aaron Carty en Claire Lyons. En host het bij uh, Vanavond dus in de Melkweg het wekelijkse feestje Encore. En als je nou luistert, nog een beetje houdt van leuke feestjes... Dan eh, heb ik er nog eentje in de, Westen, eh, in de Westergasfabriek. De gasthouder Westergasfabriek, zoals het officieel heet. Vanavond de Funzige Deuntjes Amsterdam. Begint om 11 uur. En eh, tot te laat het duurt, ik, denk tot een uurtje of 5, 6. En uh, voor meer informatie check de website uh, of Westergastfabriek.com. Onder andere Abstract en Atje, die zijn live. Wax Brand en Rockefeller Babe en Diops. Colorful Sound System, Jeux Pierre, She. En het is allemaal hosted bij Eddie de Host en Leroy. Het is een Beling Like Mobamba. Maar dan echt niemand en niks. Niemand minder dan de gasthouder opent zaterdag 7 oktober haar deuren voor een funzig feestje Zoals ze zelf zo mooi schrijft bij de info. Gewoon je klassieke potje vunzigheid, een flinke dosis hip-hop, RB en uh, dancehall deuntjes. En dat alles op een van de meest iconische locaties van de start. En natuurlijk de line-up, die is fantastisch. Dus, uh, hè? Maar als je nou denkt van, eh, ik wil gewoon nog een festivalletje pakken. Nou, zullen we er nou nog eentje doen? Thuishaven? Gint, begonnen allemaal vandaag om 1 uur. <laughs> het heet ook, zullen we daar nog eentje doen? Toevallig, hè? Begonnen om 1 uur, duurt het vanavond 11 uur. En ja, waar zit dat? Dat zit op, het, op de contactweg, hè? De contactweg is eh, langs, eh, langs, die, eh, die, langs de A5. Als je bij Sloterdijk daar rijdt, dan als je dan, eh, dan kijkt, als je vanaf eh, Haarlem komt en je kijkt naar links... dan kan je het evenemententerrein zien, midden tussen eh, het bouwterrein hebt. Dus vanavond, of vanmiddag, waren onder andere van de partijen... Benny Rodriguez, De Sluwe Vos, Draaghoek, Kasper, Litmus en Sofia Maria. En voor meer informatie als je gemist hebt, thuishaven.nl. Het is natuurlijk een buitenfestival, dus ja, tot 11 uur vanavond. Tot zover ook de party update. Ik heb weer genoeg geluld. Het is tijd voor muziek. Daarvoor zit je aan je radio gekluisterd de Nightwalk. De Nightwalk Mainstays met nu met Cavanage en Koekoes met Your Mind. Je het hier op CFM Zandvoort. We zijn bij je tot aan middernacht. across the Netherlands and around the world. This is the Nightwalk Main Stage. Only on CFM. CFM. Tech help. was Antoon Klamaran met 1, 2, 3, 4. En daarvoor, eh, ja, ik hoorde van de week het origineel. Ik denk, <laughs> ah, ik vind het een leuke plaat. Is eh, erg populair. De Hermes Houseband heeft er ook eh, heel veel, ja, plezier van gehad van die plaat. Als ze ergens moesten optreden, dan moesten ze deze doen. Het is, het was Neil Diamond. Hij heeft een mega hit gehad met Sweet Caroline. En ik draaide voor jou de Paulette remix. Eh, dus eh, ja, een beetje oude, gouden klassieker. Eh, meen jaren 70, 60, eind jaren 60, begin 70... was het de erg populaire grote meegit van Neil Diamond met Sweet Caroline. Dus we werd even tijd voor de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populaire de clubs, op de festivals? zullen we er nog eentje doen dan, hè? Vandaag was het op Thuishaven. En deze week op 10, Bob Sinclair, A-Track en Mellon met Deep Inside of Me. Op 9 Patrick Prince en uh, Solardo met Le Voix Le Soleil. Op 8 Kashmir en Dajé met Brighter Days in de Marco Live remix. Op 7 Proc en Finch met de Everyday People. Ouwe gouden klassiekeren. Op 6 Clapton met The Big Easy. Op 5 Live on Planets en Makes met Downstream. Op 4 A Real Free met Feel So Good. Op 3 Fisher en Attic met Take It Off. Op 2 Peggy Gao met It Goes Like eh, Na Na Na Na. En deze week nog steeds op één Weken al staat hij op nummer 1. Eh, het is uh, Mochak met Jealous. En die heb je al zo vaak gehoord.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 Dan Ross, wat dat is zijn laatst verschenen hit. En daarvoor horen we Krusty Pizza alweer. Ja, nu met een andere. We openden met een platen van hun. en nu uh, hadden we ook een plaat van hun. Krusty Pizza met Hart. De Lollipop Remix. Ook een klassieker uit de jaren 90 in een nieuw jasje gestoken. En voor nu laat ik je achter met Marco Trail met Burning Hot. En dat is ook zo'n oude gouden dance classics. En eh, Marco Trail is eh, een eh, officiële garage DJ. Die, die maakt er een mooie versie van. Je hoort hem nu. En ik zeg tot zometeen na de break. FM. I love my house. I love my house. I love my house. I love my house. I love my house. I love my house. I love my house. I love my house. I love my house music. I love my house music. I love my house music. I love my house music. I love my house music. I love my house music. I love my house music. I love my house music. I love my house music. I love my house music. I love my house music. I love my house music. I love my house music. I love my house music.